Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Los Angeles is het waterbedrijf aangeklaagd door inwoners. Zij zeggen dat er sprake was van wanbeleid in aanloop naar de branden in en rond de stad. Zij vinden het erg dat een waterberging in het gebied niet gevuld was. Intussen is het gevaar in L.A. nog niet geweken, want er is sterke windopkomst. dat kan ervoor zorgen dat het vuur weer oplaait, zegt deze Nederlandse journalist die in L.A. woont. Deze winden zijn op zich niet ongebruikelijk, maar normaal gesproken is het nu veel natter. Dus dan zouden ze minder schade aanrichten. En ook al is het geen garantie dat zo'n wind weer een brand kan opstarten, als dat gebeurt, dan kan het wel weer heel snel eh, de controle verliezen. Door de branden in L.A. zijn tot nu toe 24 mensen omgekomen. Gezondheidsorganisaties waarschuwen voor een middel dat sommige mensen gebruiken om SOA's te voorkomen. Doxypep heet het, een antibioticum dat je kunt slikken na onveilige seks. Dat zou dus de kans op sommige SOA's kunnen verkleinen. Deze arts legt uit waarom het volgens de onderzoekers toch niet verstandig is. Vooral dat we er onvoldoende vanaf weten op dit moment. Eh, en eigenlijk ook wel dat uh, antibiotica doen natuurlijk altijd iets met je gezonde bacteriën in je lichaam. En die balans wordt hoe dan ook verstoord door antibiotica Dus ook daar willen we meer van af weten. Als je vaak antibiotica slikt, kun je er ook resistent voor worden. Dat wil zeggen dat die middelen steeds minder effectief worden. En het is nog hartje winter, maar in Spierdijk in Noord-Holland is het tulpenseizoen al begonnen. Dat gebeurde met de doop van de Yves Berendse tulp. We hebben gekozen voor Yves Berendse, want dat is ja, blijdschap, vrolijkheid. Ik doop hierbij de tulp Tulipa Yves het is eh, mooi rood. Het doet me denken aan de liefde. Het heeft een eh, extra lange steel. Eh, dus wat dat betreft past hij goed bij mij. De zanger van Terug in de Tijd vindt het een eer dat er nu een tulp is met zijn naam... omdat hij in een mooi rijtje komt, zegt hij. Zoals oud-schaatster Irene Schouten en DJ Hartwell. Het weer nog een grijze dag met vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. Het wordt vandaag 1 tot max 7 graden.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 Ze zou informatie van en naar Taghi hebben gesmokkeld in de gevangenis in Vught. Het kenniscentrum voor cultuuronderwijs maakt zich zorgen om het niveau van de Nederlandse muziekindustrie. Doordat gemeenten bezuinigen op muziekonderwijs moeten steeds meer muziekscholen ermee stoppen. Het heeft ook gevolgen voor conservatoria, waar nu steeds minder Nederlandse studenten worden aangenomen omdat hun niveau te laag is. De blauwe bessen van Albert Heijn zijn mogelijk besmet met hepatitis A. Het gaat om de zak van een kilo uit de diepvries. Mensen die ze nog in huis hebben worden dringend verzocht ze terug te brengen naar de winkel.